Het slachtoffer overleed vorige week aan zwaar hersenletsel... nadat hij door een groep werd aangevallen bij een demonstratie. Het geweld zorgde voor grote spanningen tussen links en rechts. In Eindhoven is een dronken taxichauffeur opgepakt. Hij had acht passagiers in de auto, drie zaten er in de kofferbak. De man liep tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole vanwege carnaval. Daarbij zijn de afgelopen dagen zo'n 40 mensen aangehouden voor drank en drugs... Een van hen had wit poeder aan zijn neus, meldt Omroep Brabant. En op de winterspelen is de Nederlandse bobsleer Dave Wesselink als tiende geëindigd. Het was een Olympisch debuut. Hij deed er 3 minuten en 43 seconden over. En daarmee was hij ruim 3 seconden langzamer dan de winnaar. Op het podium stonden alleen maar Duitsers. Het is droog, morgen overdag ook, maar dan ook met zonnige perioden. Het wordt 1 tot 5 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Oeh En het verhaal over een nieuw wereldrecord dat staat op 250. Welk record? Hoor je zo. Radio 538. Radio 538 aan het begin van je woensdag. Floris hier. Ik las een bericht over een nieuw wereldrecord uit Amerika. En misschien kan jij ook wel een poging wagen om het te breken. Heeft iets te maken met papier. Oké, details hoor je over zes minuten. Black, Alloy Black in My World. 250 stuks. De nacht van 538. Oké, even checken bij je. Ben je er goed in? Is het een van de dingen die je nog wel weet van je schooltijd van vroeger? Ja, zeg maar, hoe je een papieren vliegtuigje moet maken. Ja, ja, moet je zeggen, ik ben er niet bepaald een ster in. Ik was er nooit echt een ster in. Ik was sowieso niet echt een superster op school. Maar ook papieren vliegtuigjes vouwen, daar kreeg ik geen ruime voldoende voor eh, op school. <laughs> geldt niet voor eh, Richard uit Amerika, las dit eh, van het weekend. Die Richard die kan dus heel snel heel veel papieren vliegtuigjes vouwen en laten vliegen. En om dat dan officieel te maken deed hij een recordpoging. En maakte hij 250 papieren vliegtuigjes in één uur snel rekenen, dat is dus gemiddeld vier van die vliegtuigjes per minuut. En al die 250 dingen konden ook een stukje vliegen door de lucht. En daarmee heeft hij dus het wereldrecord te pakken. Hij staat nu dus in het Guinness Book of Records. Het vervelende is, hij kan het alleen zelf niet lezen... want hij had die bladzijden dus nodig voor zijn record, ja. zie je net zien, hè? Het zijn de hits voor je de donker, Radio 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent. Within Temptation hoor je naar Harry Styles, As It Was. Holding me back, holding me back. I want you to in the way Temptation. Somebody like you. Jouw hits. Jouw five, three, eight. Sometimes I fear my conscience. Feels like I'm deep on the water. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like for a second 538 nieuwe muziek Within temptations Somebody Like You. 5 plus 3 is 8. We trekken het folie van een nieuwe week. 5 plus 3 is 8, waarbij we in 30 seconden zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes gaan beantwoorden. Tenminste, dat kan jij zijn. Op het moment dat jij zoiets hebt van wacht eens eventjes, die hoofdrekenarena van 538, die durf ik wel te betreden. Heb je nou zoiets van, oh, dat hoofdrekenen, dat gaat mij goed af, weet je. Ik, uh, ik heb er zin, ik heb er zin aan. Kom maar door met die hoofdrekensom. Pak de app van 538 erbij, geef antwoord op de kwalificatiesom. 3 keer 7. Dus hoeveel is 3 keer 7? Even nadenken, kraak, kraak, kraak.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 Durf jij die uitdaging aan? Pak de app van 538 erbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom. 3 keer 7. Dus hoeveel is 3 keer 7? Let me know via de app. 538, Floris Molenaar. Ook de nieuwe van Douwe Bob zometeen naar Ed Sheeran. Dit is Azizam. Radio 5. 538. Mike? Hallo? Hallo, hoeveel is 3 keer 7? 21. Helemaal goed, jongen. 5 plus 3 Mike. Daarmee ben je gekwalificeerd voor de eerste ronde van 5 plus 3 is 8 van deze week. Een halve minuut gaat er zo meteen aftellen. Het doel om in die halve minuut zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed te beantwoorden. En het uiteindelijke doel is om donderdagavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn van deze week. Dat word je als je degene bent met de meeste goed in een halve minuut, Mike. Goed. Oké man. Ik ga mijn best doen. Hartstikke goed. En je hebt eh, carnaval gevierd? Ja. In Deurne, maar je, bent, je hebt niet gedronken? Nee. Hoe zit dit? Ja, ik was de Bob, dus... Uh... Oké. Jij bent... Uh, jij was de geluksvogel. ja, of de peksvogel. <laughs> Ja, nee, maar hoe, hoe is dat dan om, om daar tussen te staan als je niet gedronken hebt? Ah, dat is alsnog wel goed mooi. Ja? ja, kijk, jij weet alle verhalen nog morgen, want jij was scherp. Ja, er zijn zat verhalen. Ja, <laughs> oké. Nou, klein tipje van de sluier, Mike. Ja? Nou, wat is eh, een verhaal waarvan je zegt, nou, dit was wel leuk? Ja, er zijn wel wat mensen die gekotst hebben. Oh, ja, maar kijk, ja, dat gaat, hè. Als je, als je, als je er maar genoeg ingaat, dan gaat het op een gegeven moment ook weer eruit. dus <laughs> impressie. Mikey, als je er klaar voor bent, eh, dan roep je start en dan gaan we hoofdrekenen. Goed. Dan zeg je... Start. Hoeveel is 14 plus 12? 27. Die krijgen nog in de zomer. Mike, je hebt niet gedronken vanavond. Je was de Bob. De grote vraag is, was je lekker scherp in de bovenkamer? Dat, dat een beetje error. En je had een beetje error, maar je had er 8 goed in 30 seconden. Dat is een hele respectabele score, Mikey. Ah, fijn. Kan niet anders zeggen. Eh, als dank voor je deelname komt er in ieder geval een 50 prijzenpakketje kant op. Ja. En eh, donderdagavond op dit tijdstip hoor je of je de week weer naar bent geworden. Goed, zou luisteren. Ik zou zeggen, lekker slapen, Mikey. Dankjewel. Yo, rustig aan. 5 plus 3 is 8. Doe morgen mee met een nieuwe ronde.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 De 538 op 50. Op 35 in de lijst momenteel Max en Andy Grammer. The Thing I Love. bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lekker bezig met de hits van 538 door je speakers. Lekker, ja, lekker bezig. Lekker bezig. Armin van Buren hoor je zo meteen naar deze Alex Warren. Oh, you know I will carry you home Whether it's tonight or 55 years down the road Oh, I know there's so many ways this could go Don't want you to wonder, darling, I need you to know We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, I'm changing my mind, my mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say it's true. lose us every time We were California dreaming. Our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind, my mind. Set on you, I'm not afraid to say it, to say I do. every time You know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. question that I'll try to not reply. Just kind of moving on, you know that I'm still asking words.